7 uur. Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De provincie Groningen trekt de stikstofmaatregelen niet in. Dat heeft de verantwoordelijk gedeputeerde gezegd. Inmiddels vertrekken steeds meer boeren uit Groningen na het protest van vandaag. Aan het eind van de middag werd het provinciehuis geramd met een trekker. Daarop drongen boeren naar binnen. De politie gebruikte de wapenstok om hen weer naar buiten te krijgen. Er is één boer aangehouden omdat hij inreed op een politiepaard. De PvdA is niet langer voorstander van het vrijhandelsverdrag CETA tussen de EU en Canada. Daarmee is er in de Eerste Kamer geen meerderheid meer voor het verdrag. PvdA-leider Ascher zegt dat zaken als eerlijke arbeid, milieu en dierenwelzijn in de tekst nu onvoldoende zijn geregeld. Nederland heeft het verdrag drie jaar terug al ondertekend, maar beide kamers moeten het nog bekrachtigen. Pas als alle EU-landen en Canada hebben ingestemd gaat het verdrag in. In Polen is regeringspartij Recht en Rechtvaardigheid... na de verkiezingen van gisteren in de Senaat de meerderheid kwijt. De oppositiepartijen hadden op veel plaatsen met één gezamenlijke kandidaat... een blok gevormd tegen Recht en Rechtvaardigheid. De macht van de Senaat in Polen is beperkt. Senatoren kunnen wetsvoorstellen wel vertragen, maar niet tegenhouden. In de Poolse Tweede Kamer bleef de conservatieve partij wel de grootste... met opnieuw de absolute meerderheid. Voetbalclub Barcelona spreekt zich in een verklaring uit tegen de veroordeling van negen Catalaanse politici. Die kregen vanochtend lange celstraffen opgelegd wegens opruiing rond het onafhankelijkheidsreferendum twee jaar geleden. Volgens Barça is celstraf niet de oplossing en kan alleen een politieke dialoog een uitweg bieden. Dat proces moet er ook toe leiden dat de veroordeelde leiders worden vrijgelaten. Onder de veroordeelden is niet de voormalig regio-president Puigdemont... Hij is naar België gevlucht. Spanje gaat opnieuw werk maken van zijn uitlevering. Het weer vanavond op de meeste plaatsen droog.